Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd krijgt steeds meer meldingen binnen... van seksueel grensoverschrijdend gedrag van zorgverleners tegen cliënten. En dat varieert van seksueel getint WhatsApp-verkeer... tot aan seksueel getinte opmerkingen, maar ook aanranding en verkrachting. En wat we ook veel zien zijn zorgverleners die zich aangetrokken voelen... of verliefd worden op een cliënt en een, een relatie starten. En hoewel dat met wederzijdse instemming is, is dat niet toegestaan... en dat valt valt onder seksueel grensoverschrijdend gedrag. De meeste meldingen komen uit de gehandicapte zorg. De inspectie wil het onderwerp bespreekbaar maken onder personeel in de zorg... Omdat, zodat grensoverschrijdend gedrag sneller wordt gesignaleerd. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB gaan vandaag weer om tafel met informateur Kim Putters. De klok tikt. Putters heeft nog een week de tijd om een nieuw plan voor de formatie te maken. Maar de partijleiders komen niet met z'n allen tegelijk op de koffie... vertelt verslaggever Ewout Kiviet. Gisteren kwamen ze in koppeltjes en vandaag één voor één. Daaruit kun je toch misschien wel voorzichtig concluderen... dat het met die onderlinge verhoudingen tussen deze vier rechtse partijen... nog steeds niet zo goed zit. Want sinds het misliep, vandaag precies vier weken geleden... onder informateur Plasterk, toen NSC vertrok... hebben ze niet meer met z'n vieren bij elkaar gezeten. Dus het is blijkbaar nog te broos om dat opnieuw te gaan proberen. Putters wil komende maandag zijn conclusies presenteren. Die moeten gaan over of het gaat lukken om een rechtskabinet te vormen... en hoe dat eruit kan zien. Een Nederlandse uitvinding zorgt ervoor dat mensen met diabetes type 1 een beter leven krijgen. Hun lichaam mist een stofje. Daardoor zijn ze 24-7 bezig met het checken van hun bloedsuikers. Als ze dat niet doen is dat hartstikke slecht en kunnen ze oud gaan. Een apparaatje neemt dat allemaal over. Dat is super fijn, zegt deze vrouw. Ik hoop dat ehm, dit apparaat voor iedereen beschikbaar komt die... Ehm, eh, zitten zit te worstelen met zijn suikers. En dat je af en toe even vakantie hebt van het chronisch ziek zijn. Ja, ja en dat, dat zou ik anderen echt ook heel erg gunnen. 75 mensen hebben meegedaan met die test van de kunstmatige alvleesklier. Bijna allemaal zeggen ze dat ze er heel blij mee zijn. Het weer nog, vooral in het noorden en zuiden wolken en wat lichte regen of motregen.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 Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel 10 minuten extra. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen eh, Velzen en Amstelveen-Stadshart 10 minuten vertraging. Kwartier extra bij kwijt op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knoppen Lunetten.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 gets the rest. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the drug got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the drug I'm thinking the drug for me you.